Goedemorgen, ik ben City en dit is het nieuws van NOS op 3. Bedrijven die arbeidsmigranten slecht behandelen moeten harder worden aangepakt. En kunnen zelfs tijdelijk worden gesloten. Is het voorstel van nec minister Van Heijem, waarover de Telegraaf schrijft. Politiek verslaggever Ewout Kiefiet vertelt in welke gevallen de arbeidsinspectie tot sluiting kan overgaan. Als er te weinig loon wordt betaald of als arbeidsmigranten te veel moeten werken, te veel uren. Als het paspoort wordt ingenomen of de creditcard. Eh, als ze moeten slapen op hun werkplek. Dat zijn allemaal redenen eh, waarvoor een bedrijf kan worden gesloten. En dat is wel echt nieuw opnieuw. Hele sectoren zijn afhankelijk van werknemers uit het buitenland. De Tweede Kamer, een onderzoekscommissie en meerdere experts vragen al jaren om de aanpak van misstanden bij arbeidsmigranten. Bijna de helft van de carnavalsverenigingen in Brabant heeft maatregelen genomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, heeft Omroep Brabant uitgezocht. Sinds een aantal jaren denken wij van, goh, wij moeten dit geregeld hebben. Want eh, helaas hoor je in de media uh, steeds meer voorvallen van dat er iets wel, wel, plaatsvindt. Dus eh, sinds enkele jaren hebben we dat in ieder geval ook, ook, vastgelegd. Hè, dus in notulen vastgelegd hoe we daarmee omgaan. En, en we hebben twee vertrouwenspersonen aangesteld. Andere verenigingen huren beveiliging in of zeggen zelf een extra oogje in het zeil te houden. De NS wil volgend jaar op veel trajecten s'avonds langer doorrijden. Bijvoorbeeld tussen Den Haag, Amersfoort en Zwolle... rijdt de laatste Intercity straks elke dag een half uur langer door is tenminste het plan van de NS. De voorstellen zijn nog niet definitief. Reizigersorganisaties mogen nog advies geven. En spoorbeheerder ProRail moet nog bekijken of er genoeg ruimte voor is op het spoor. Het speculeren kan beginnen over de nieuwe trainer bij Feyenoord. Brian Priske werd gisteren weggestuurd door Feyenoord vanwege wisselvallige resultaten. Dus moet er een nieuwe trainer komen die voor meer stabiliteit gaat zorgen. Deze fan komt met een gedurfde naam. Ik vind niet iedereen in Rotterdam het even leuk, maar ik hoop op Erik ten Hag. Want uh, ik denk nog steeds dat dat een hele goede trainer is. Eh, ten Hag eh, heeft het bij Ajax gewoon heel goed gedaan. Dus... Ik hoop het. Erik ten Hag heeft zijn handen nu vrij na zijn vertrek bij Manchester United. Het weer, buien met af en toe ook nog wat sneeuw. Het kan daardoor op sommige plekken ook nog glad zijn. Verder vandaag bewolkt, met in het noorden ook soms nog wat sneeuw. Het waait ook flink en het wordt 2 tot 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB.